Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor het streekvervoer, meldt de FNV aan persbureau ANP. De werknemers krijgen stapsgewijs 15% meer loon en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen. De vakbonden hebben maandenlang actie gevoerd om de werkgevers onder druk te zetten. Geregeld reden er twee of drie dagen per week nauwelijks bussen. Het CAO-akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Israëlische leger heeft raketten afgevuurd op doelen in de Gazastrook. Twee tunnels en twee wapenfabrieken van Hamas zouden zijn bestookt. Het gebeurde na een dag van raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook en vanuit Libanon. De afgelopen twee nachten was het al onrustig op de Tempelberg in Jeruzalem. Een heilige plek voor zowel Joden als moslims. De Israëlische politie viel daar de Al-Aqsa-moskee binnen. Dat de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan zo chaotisch verliep... is voor een groot deel te wijten aan de regering van president Trump. Dat staat in een evaluatierapport van de huidige regering. Trump had toegezegd dat de Amerikanen in mei 2021 uit Afghanistan zouden vertrekken. Maar er lag geen plan. Ook was niet voorzien dat het Afghaanse leger nauwelijks weerstand zou bieden tegen de Taliban... die in augustus 2021 de hoofdstad Kabul innamen. Daardoor moesten overhaast 100.000 mensen worden geëvacueerd. Het Witte Huis noemt het onvergeeflijk dat de opgepakte Amerika-correspondent Evan Gershkovich geen contact mag hebben met het Amerikaanse consulaat. De journalist van de Wall Street Journal werd vorige week opgepakt in Rusland op verdenking van spionage.